Dik Hark met het NOS Journaal. Nederland steunt de voor de nieuwe Duitse bestuurder bij de Europese Centrale Bank moet worden. De Duitse staatssecretaris van Financiën Asmussen moet Jurgen Stark opvolgen die vrijdag opstapte. Volgens het Nederlandse ministerie van Financiën is Asmussen heel ervaren in het Europees financieel en economisch beleid. In de Verenigde Staten hebben F-16's gisteren uit voorzorg twee vliegtuigen begeleid naar een luchthaven. De Amerikaanse autoriteiten waren extra alert vanwege de herdenkingen van de aanslagen van 11 september 2001. Enkele passagiers op vluchten van Denver naar Detroit en van Los Angeles naar New York zouden zich verdacht hebben gedragen. In beide gevallen bleek het loos alarm. De beurzen in Azië staan flink in de min door de zorgen over de Europese schuldencrisis. Nikkei-index staat op het laagste niveau sinds de aardbeving en tsunami in Japan in maart. Ook andere beurzen in Azië leiden verlies. Jacob Derwig en Elsie de Brouw hebben dit jaar de belangrijkste toneelprijzen van Nederland in de wacht gesleept. In de stad Schouwburg Amsterdam kreeg Jacob Derwig de Louis Door uitgereikt voor beste acteur voor zijn rol in Kinderen van de Zon. Elsie de Brouw kreeg de Theo Theodor voor haar spel in Gif. De publieksprijs ging naar de voorstelling Doek met Peter Blok en Loes Luca. In Sydney is de Australische acteur Andy Whitfield overleden. Hij was vooral bekend door zijn hoofdrol in de serie Spartacus, die ook in Nederland is uitgezonden. Bij Whitfield werd vorig jaar lymfklierkanker vastgesteld. Hij is 39 jaar geworden. De vrouwenfinale van de US Open is gewonnen door de Australische Samantha Stoser. Ze won met 6-2 en 6-3 van de Amerikaanse Serena Williams. Vanavond staan de Servier Novak Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal tegenover elkaar in de mannenfinale. Dan nog het weer, droog en vooral in het oosten wat zon. Later vandaag lichte regen of motregen. Temperatuur ligt rond de 20 graden. Ook de komende dagen is het wisselvallig. Dit was het. En... Dit is René Passet van de ANWB.